Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Amerika en het Verenigd Koninkrijk hebben nog geen besluit genomen... of Oekraïne westerse lange afstandswapens mag inzetten op Russisch grondgebied. Dat zei de Britse premier Starmer na een bezoek aan president Biden. Die zei niet onder de indruk te zijn van het laatste dreigement van president Poetin. De Russische leider zei dat als NAVO-landen toestemming geven... ze een directe oorlog met Rusland voeren... Starmer en Biden spraken ook hun zorgen uit over Iran... dat Rusland onder meer van drones voorziet. Landen in het midden en oosten van Europa bereiden zich voor op extreem zware regenval. Onder meer delen van Tsjechië, Slowakije, Polen en Oostenrijk kregen dit weekend mogelijk te maken met aardverschuivingen en overstromingen. In Praag worden zandzakken gevuld omdat een derde van de jaarlijkse hoeveelheid regen wordt verwacht. In het oosten van Duitsland, in Dresden, liggen nog altijd brokstukken in het water van de brug die woensdag instortte. Die moeten zo snel mogelijk de rivier uit vanwege het verwachte hoge water. De A12 in Den Haag wordt vandaag niet preventief afgesloten door Rijkswaterstaat. Gisteren werd eerst gecommuniceerd dat dat wel ging gebeuren... vanwege de geplande blokkade van Extinction Rebellion. Maar dat was miscommunicatie, zegt Rijkswaterstaat. Bij de blokkade is geen politie, want die staakt om aandacht te vragen voor het vroegpensioen. En door het hele land zijn dit weekend monumenten vrij te bezoeken vanwege Open Monumentendag. 5000 monumenten die normaal niet altijd toegankelijk zijn voor publiek... die openen vandaag en morgen gratis hun deuren. Het gaat dan bijvoorbeeld om landhuizen, kastelen, forten en molens. En het thema dit jaar is routes, netwerken en verbindingen. Het weer nog, de dag begint fris. En, eh, tussen de 3 en 7 graden. Lokaal is er ook mist aan de grond. Het blijft vandaag eh, zonnig. Het wordt maximaal 18 graden en er staat weinig wind. Morgen ook een graad of 18, maar dan is er iets meer bewolking dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. ha ha ha felt this way But a wicked thing stop and it hurts It hurts like Maddie Mac.